Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De bijna 30.000 leerkrachten die vorige week in Chicago het werk neerlegden... gaan hun tweede actieweek in. Door de staking zitten in de op twee na grootste Amerikaanse stad... zo'n 400.000 leerlingen thuis. De burgemeester van Chicago kondigde gisteren aan dat hij een rechtszaak aanspant... om een eind te maken aan de staking bij het openbaar onderwijs. De leerkrachten zijn tegen een aantal hervormingen van president Obama... Die heeft besloten de schooldag langer te maken, een salarisverhoging uit te stellen en de prestaties van de leraren strenger te laten beoordelen. Vooral die strengere beoordeling ligt gevoelig. Veel leraren zijn bang voor ontslag als zij worden afgerekend op de resultaten van de school en de leerlingen. Henk Kamp gaat vanochtend verder met de opdracht die hij van de Tweede Kamer heeft gekregen om de mogelijkheden voor een nieuw kabinet te verkennen. Hij ontvangt eerst PvdA-leider Samson en dan VVD-voorman Rutte. Zij moeten Kamp vertellen onder welke voorwaarden ze met elkaar willen praten over een nieuw kabinet. De kiesraad stelt vanmiddag de definitieve uitslag vast van de verkiezingen. Dan wordt onder meer duidelijk welke kandidaten met voorkeurstemmen zijn gekozen. Ook wordt de definitieve verdeling van de restzetels vastgesteld. Donderdag bleek na een herberekening van restzetels dat de PvdA zou uitkomen op 38 zetels en GroenLinks op 4. Vanmiddag maakt de kiesraad bekend of dat inderdaad zo is. Op het circuit van Silverstone in Groot-Brittannië hebben 964 Ferraris een wereldrecord gebroken. Nooit eerder waren er zoveel van de Italiaanse auto's op één plek verzameld. Op het ruim 5 kilometer lange circuit reden de auto's voorzichtig bumper aan bumper. De kolonne werd aangevoerd door Formule 1-rijder Felipe Massa. Het oude record stond op naam van de Japanse Ferrari Club. Die wist in 2008 490 auto's bijeen te brengen. Het weer vanuit het westen steeds meer bewolking. Het is een graad of 12. Ook overdag veel bewolking en van tijd tot tijd regen. Alleen in het zuidoosten van het land droog en wat zon.